oud bent, kijk je koekjes bij de thee. Honing op je brood, kinderen op je schoot. Als je pas getrouwd bent, is het leven nog een feest. is nog nooit zo mooi geweest. Het leven was toen koek en eieren liep nog aan mijn zij. Dit leven was te mooi, te mooi om waar te zijn. Maar na al die jaren waren bent, kijk je koekjes bij de thee. Honing op je brood, kinderen op je schoot. Als je pas getrouwd bent, is het leven nog een feest. Het is nog nooit zo mooi geweest. Ik ging toen maar op zoek naar nieuw geluk voor mij alleen. En keek maar om me heen, en keek maar om me heen. Maar na al die jaren, toen zag ik mijn groot net eruit bent, kijk je koekjes bij de thee. Honing op je brood, kinderen op je schoot. Als je pas getrouwd bent, is het leven nog een feest. Het is nog nooit zo